Levi van Eck met het NOS-journaal. De Belastingdienst kan niet achterhalen welke informatie corrupte medewerkers opvragen voor criminelen. De computersystemen registreren namelijk niet welke informatie medewerkers opzoeken, schrijft NRC. Daardoor wordt onderzoek naar corruptie binnen de Belastingdienst bemoeilijkt. Bij de dienst werken 25.000 mensen van wie er 10.000 toegang hebben tot gegevens die voor criminelen interessant zijn. Het probleem met de computersystemen kwam aan het licht... nadat een belastingmedewerker werd gelinkt aan de groep rond Ridouan Taghi. De zeven raketlanceringen die Noord-Korea de afgelopen weken uitvoerde... waren onderdeel van een tactische nucleaire oefening op Zuid-Korea. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Er zou onder meer geoefend zijn met het raken van militaire commandofaciliteiten... het aanvallen van belangrijke havens en het neutraliseren van luchthavens. Noord-Korea zegt dat de oefeningen een reactie zijn op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Het aantal schademeldingen na de aardbeving in Groningen van zaterdagochtend staat inmiddels op meer dan 400. Gisteren waren het er nog 191. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 3,1 en werd in een groot deel van de provincie gevoeld. De meeste schademeldingen komen uit Appingedam, Groningen en Delfzijl. De ANWB krijgt steeds meer meldingen van Nederlanders die in Frankrijk stilstaan zonder brandstof. Door stakingen bij raffinaderijen heeft het land te maken met brandstoftekorten. Bij zeker een derde van alle tankstations in Frankrijk is niet genoeg diesel, LPG of benzine beschikbaar. De ANWB adviseert mensen die toch door Frankrijk moeten reizen om in ieder geval hun tank aan de grens vol te gooien. Door de stakingen is de Franse brandstofproductie met zo'n 60% gedaald. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe.